Freddy van Tijn met het NOS-journaal. De regering wil van de opstandelingen zwart op wit dat ze de wapens neerleggen. Als de rebellen geen schriftelijke garantie geven, trekt het Syrische regering zijn troepen niet terug uit de steden. Het Syrische ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat eerdere toezeggingen dat dat zou gebeuren verkeerd begrepen zijn. Syrië-gezant Kofi Annan van de VN had met president Assad afgesproken dat het leger uiterlijk 10 april zou stoppen met het geweld in de steden. Gisteren was een dag met veel geweld in Syrië. Zeker 160 mensen werden gedood toen het leger zware bombardementen uitvoerde op rebellen. De luchthaven van de jemenitische hoofdstad Sanaa is weer open. Gisteren werd het vliegveld na onlusten gesloten toen er werd geschoten op gebouwen. Het regeringsleger sloot na de beschikkingen het vliegveld en reizigers werden geëvacueerd. Voor zover bekend vielen er geen slachtoffers. De onlusten ontstonden tussen aanhangers van de vorige president Saleh en zijn opvelger Hadi. Die is bezig het leger te zuiveren van aanhangers van zijn voorganger. Op het Sint-Pietersplein in Rome zijn duizenden gelovigen aanwezig bij de paasmis. Die wordt geleid door paus Benedictus. Na de mis spreekt hij straks een traditionele zegen Urbi et Orbi uit. De zegen voor de stad en voor de wereld. Ook wenst de paus in ruim 50 talen de mensen een zalig paasfeest. Traditie is daarbij dat Nederland wordt bedankt voor de bloemen. De eerste fans van Heracles zijn vanuit Almelo vertrokken naar de Kuip in Rotterdam, waar de club vanavond de bekerfinale speelt tegen PSV. Zeker 17.500 Heracles-aanhangers gaan naar Rotterdam. Het gros van hen wordt vervoerd in 325 bussen. Het is de eerste keer dat Heracles een bekerfinale speelt. De wedstrijd wordt door de fans de wedstrijd van de eeuw genoemd. Ook vanuit Eindhoven zijn al duizenden fans op weg naar de Kuip. Voor PSV is het de 16e bekerfinale. Daarvan werden er acht gewonnen voor het laatst in 2005. Het weer. Vanuit het westen meer bewolking, maar het blijft droog. Tegen de avond vanuit het westen regen. De middagtemperatuur ligt rond 10 graden. Dit, was... Dit is Wijnand bij de ANWB. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch staat file tussen Waardenburg en de afrit Kerkdriel 3 kilometer.